Laat hier u zien op Adal, u guns uit Sion wel bestraald, u wat beviel in het geschied, wel hier Laat hier u zien op dal, Ugens uit Sion al bestraal, U wat beviel en het geschiet, Wel